Gert Kluk met het NOS-journaal. In een fabriek in Punjab in het noorden van India... zijn zeker negen mensen om het leven gekomen als gevolg van een gaslek. In de fabriek voor zuivelproducten is vermoedelijk een lek ontstaan... in een koelingsinstallatie. Zeker vijf mensen zijn bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van de fabriek in Punjab is afgezet. Gevreesd wordt dat er nog mensen in de fabriek zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soudaan, waar een bloedige machtsstrijd woedt. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week geëvacueerd. Dat gebeurde met Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soudaan zaten. Er zijn 130 evacuees meegenomen van 18 andere nationaliteiten. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een winkel. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie is vrijdag op dezelfde plek aan de Krooswijkse nog een explosie voorkomen. Een buurtbewoner voorkwam dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid... na een uitspraak van een rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd... omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Maar een rechter in Brazilië heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is... omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden mensen die niets verkeerds hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt, met welke overheid dan ook. Het weer. Eerst flinke zonnige perioden. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het zuiden kans op een bui. Dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB veel bezoekers in de Bollestreek.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 Ik heb mijn waarde ik heb mijn waarde. Ik hou me cool, ik weet die mensen kijken naar me. Shout-out naar mijn dame, shout naar de vader. Is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan.